voor het politieconflict op de Antillen. In China is het dodental van de aardbeving van afgelopen nacht opgelopen naar bijna 600. Volgens de autoriteiten zal dat aantal zeker stijgen omdat nog veel mensen bedolven liggen onder het puin. Er zijn meer dan 10.000 gewonden. Veel overlevenden brengen de nacht door in de vrieskou. Overdag wordt het een graad of 6. Het weer vannacht helder en droog. De wind zwakt wat af. Minima rond 3 graden en er is vorst aan de grond mogelijk. Overdag zonnig met een matige noordoostenwind en smiddags enkele wolkenvelden.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 De brandweer gaf om 1 uur het zijn brandmeester. Eerder konden bewoners en toeristen al terug naar het dorp. De wegen rond Bergen aan Zee blijven nog tot half acht vanochtend gesloten. Alleen bewoners en hulpdiensten mogen het gebied in. De brand ontstond gistermiddag rond 5 uur en breidde zich zodanig uit dat de brandweer het nodig vond om het dorp Bergen aan Zee te evacueren. De brandweer had groot materieel ingezet en kreeg de hulp van omliggende korpsen. Bij het blussen werden ze volgens burgemeester Hafkamp van Bergen flink gehinderd door ramptoeristen. Wat de oorzaak van de brand was is nog onduidelijk. Vorig jaar was er een aantal grote duinbranden in het gebied en daarbij was vermoedelijk sprake van brandstichting. Staatssecretaris Bijleveld van Koninkrijksrelaties botst met de Tweede Kamer over de politie op de Antillen. Nederlandse en Antilliaanse rechercheurs bestrijden daar nu samen de georganiseerde misdaad. Maar dat gaat veranderen als later dit jaar Curaçao en Sint Maarten eigen politiekorpsen krijgen. In het kader van de staatkundige hervormingen binnen het Koninkrijk. Het kabinet wil het bestrijden van de zware criminaliteit over twee jaar overdragen.